9 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Frankrijk is in oorlog met islamitische staat... en zal doorgaan met het bombarderen van de beweging in Syrië en Irak. Dat heeft de Franse premier vals gezegd op de Franse televisie. Omdat Frankrijk in oorlog is, zal de vijand worden getroffen... om hem te vernietigen, zei vals. We moeten ons voorbereiden op meer reacties... maar we zullen antwoorden keer op keer en we zullen winnen, aldus de premier. Het dodental na de terroristische aanslagen in Parijs is opgelopen naar 129. Er zijn 352 gewonden, waarvan 99 mensen in levensgevaar zijn. Verwacht wordt dat het dodental verder zal oplopen. Het Franse OM gaat uit van een gecoördineerde actie van drie teams van aanslagplegers. Er waren zeven terroristen die allemaal dezelfde wapens en explosieven bij zich hadden en dezelfde bomgordels gebruikten. Alle terroristen zijn gisteravond omgekomen. In Brussel zijn drie mensen gearresteerd die mogelijk betrokken waren bij de aanslagen in Parijs. Een van de drie was gisteravond in ieder geval nog in de stad, zegt de Belgische premier. De politie heeft huizen in de Brusselse wijk Molenbeek doorzocht. Het onderzoek gaat nog verder. Twee verdachte auto's in Parijs hadden Belgische kentekens. Vanochtend zijn bij een controle bij de Frans-Belgische grens drie mannen aangehouden. Een van hen was de huurder van de auto die bij de concertzaal Bataclan is aangetroffen. In de auto zouden parkeerbonnen uit Molenbeek zijn aangetroffen. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb vindt dat het tijd is om IS helemaal weg te vagen. Dat zei hij in een reactie op de aanslagen in Parijs. Volgens Abu Talib zal IS, zolang de terreurorganisatie bestaat, op sommige mensen een aantrekkende werking hebben. De burgemeester vindt ook dat er een krachtig signaal moet komen vanuit de islamitische gemeenschap in de wereld. Volgens Abu Taleb keren dit soort gebeurtenissen zich in eerste instantie tegen de moslims en is het daarom belangrijk dat vredelievende moslims stelling nemen tegen aanslagen. Het weer, het is bewolkt, er zijn perioden met regen. De wind is stevig en kan aan de kust stormachtig worden. Ook morgen is het regenachtig, vooral in de ochtend. Het wordt 13 tot 14 graden. Volgende week blijft het wisselvallig en zacht.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 Maar er is nog even lekkere muziek. Hier is Adele met Hello in the Labored Remix. van mij. Haar geknipt, ik heb het niet gemerkt. Zit ik met mijn hoofd alleen maar bij mijn werk. We zouden samen eten, ben ik weer vergeten. Toch had ze van mij. Toch houdt ze van mij. zij was zeker rijk geweest. Als ze elke keer van mij een euro kreeg. Wanneer ik zei dat, zij weer gelijk had. Toch had ze van mij. En zij vergeet me, elke keer. Als ik weer niet van mijn oude fouten leer. Ze kan beter krijgen, ze hoeft niet te blijven voor mij. Toch houdt ze van mij. Ik was Chef met Toch houdt ze van mij. En daarvoor Ariana Grande met haar laatst verschenen hit eh, Focus. Ik heb nog even een beetje kort shownieuws voor je. James Harden die heeft eh, Khloe Kardashian een ultimatum gesteld in hun prille liefde. Ze moeten noodgedwongen kiezen. En Jaap Reesema is nog niet helemaal gewend aan de zwangerschap van zijn uh, vriendin, eh, vriendin Kim Kotter. Ja, het is allemaal een beetje spannend, hè. Het is over een ene dan eh, hè, dat ze zwanger is en dat er binnenkort een baby aan komt. En Eva Ginek, die had afgelopen weekend een afspraak met niemand minder dan haar ex-vriend Freek Vonker. Dat was natuurlijk vorige week. En Jean Bernard slaat terug naar beweringen dat zijn vrouw Cheryl... dat hij die in de steek zou hebben gelaten voor zijn werk. En eh, Edgar David, daar is het lange tijd stil rond geweest. Oud-professor, eh, oud, niet oud-professor, maar oud-professioneel voetbal. Edgar David, inmiddels 42 jaar oud, uh, schijnt een, een, een, een, nieuwe liefde te hebben. Een nieuwe vriendin, dus spannende tijden voor hem natuurlijk. En Rihanna die is zijn eigen agentschap begonnen voor stylisten, kappers en make-up artiesten. Het triest nieuws voor acteur Natalie Marsen. Die is overleden aan verwondingen die je opliep bij een ongeluk. En als je denkt van wie is dat? Nou, dat is een eh, speler van As the World Turns. Ja, ik kijk er niet naar, maar misschien ben je net als GTXT of uh, Bold and Beautiful fan daarvan. CFM Zandvoort, we gaan door met muziek, want daar ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zometeen muziek van Haley Seinfeld. Waar is die Armin van Buren, tezamen met Kensington met Heading Up High. Zandvoort. tot aan middernacht met het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. En ook natuurlijk het laatste shownieuws. Dat heb je net gehoord, dus zometeen de partyagenda. En zojuist uh, op de radio Haley Seinfeld met Love Myself... en daarvoor Armin van Buren. Dus samen met Kensington met Heading Up High. En dan is het nu tijd voor de feestjes voor deze zaterdag 14 november 2015. Zoals iedere week op de zaterdag in de Scape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Intree 16 euro. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo achter de deks. En vanavond heeft hij uitgenodigd eh, Frederik Abbas. En Sexy Mr. S on Sex. En ook eh, MC Marbo is aanwezig. Dat is vanavond in de Scape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in Air in Amsterdam het feestje Music Box. Begint om 11 uur. U tot 5 uur in de ochtend. Dit reis 17,50 euro. Met onder andere de Party Squad, Irwan, Sam Blas, Washington, Off-White en eh, Michael Wu, Jeremy Hercol, Young Barra en nog veel en veel meer. Dat is allemaal vanavond in Club R in Amsterdam. Het feestje Music Box. En vanavond in De Marktkantine, dat zit ook in Amsterdam. Het feestje Chemistry, Then, Now or Never. Begint, uh, is inmiddels al begonnen, is om 9 uur begonnen, duurt tot 5 uur vannacht. Intree is 35 euro. En dan krijg je onder andere Legend en Legacy. Dat is met eh, Dimitri en Isis, Marcelo, Benny Rodriguez... en eh, Sandrine en Carlos Veddes. Een MC's Marksman en in eh, Room 2 de Big Chill. Victor Coral John Satrinza en Brian S. Dat is vanavond allemaal in de Marktkantine in Amsterdam. Chemistry, Then, Now or Never. En vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. Begint rond de klok van middernacht. De is uh, 11 euro, let op, en 35 cent. <laughs> Zorg dat je het gepast hebt. Met onder andere Jong Barra. Driva, Prime en Hokuto. En de MC is Taylor dat is vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. En vanavond wat dichter bij huis in de Stalker. En vanavond het feestje Drop It. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie checken we de website clubstalker.nl... met onder andere Tima en MTBE. Dat is allemaal vanavond in de Stalker het feestje Drop It. En tot zover de feestjes. Dan gaan we door met muziek. Hier is Attica met Turn Up. Turn up. ride with the top cut off. Girls hot with the shine now on. Hey, it's a party and it's lit. Situation is the shit. Everybody shift up, turn up. We ride with the top cut off. Girls hot with the shine. We ride with the tackle on. We ride with the Girls hide with the shirt now on. Hey, it's a party and it's lit. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn wore diamonds and gold and, and drove around in big, beautiful cars. And he, and he owned restaurants and clothing lines. And he built a castle on the island of Long. And it too was paved with diamonds and gold and rubies. But he led his people astray. He was not a good leader. He was not a good president. Zandvoort. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dat was muziek van DJ Roland Clark. Presents Urban Soul met President House. Door de Gary Chaos remix. En daarvoor een promootje Look At Me. Die is even tijd voor de 10 boven beste plaats tot dansen. Welke plaat staan er in de top 10? En welke zijn er erg populair en welke kan je zeker verwachten... als je nog gaat stappen her en der de clubs hier in Nederland. Deze week op 10, de Bassjackers met Bring That Beat... En op 9, Sander van Door met Last. Op 8, Her en Rehab met Won't Stop Rocking. Op 7, Hot Since 82 met Fines. Op 6, Felix Jan en Ling De Lucas en Steve remix van Eagle Eyes Futuring Last. En op 5, Sean Frank en Kashmir met Heaven featuring Delaney. En op 4, Matt Joe met Make It A Living. En op 3, Chesto en Oliver Helders met de nieuwe plaat Wombass. Op 2, Jay Hardway Electric Elephants. deze week op 1. Een nieuwe nummer 1 in de 10. Boven beste plaat van de dansgroep. Axwell en Ingrosso met This Time. je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. off the lights and close the door. But for what? Yeah. So we gon' blow an ounce of this. Ease up, up for a second, now bounce to this. smoking y'all sipping on gin and juice. Lay back with my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking sipping on gin and juice. Lean back with my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking mango, sipping on gin and juice. Lean back with my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking mango, sipping on gin and juice. Lean back with my mind on my money and my money on my mind. back. I got me some Seagram's gin. Everybody got their cup, but they ain't chipped in. Now these type of things happen all the time. You gotta get yours before I gotta get mine. See, everything is fine when you're listening to the D.O.G. I got the motivating music that be captivating me. Fool, listen to the words that I speak as I take me a drink to the middle of the street and get the maggot to this street named Sadie. She used to be my homeboy's lady. 80 degrees when I feel like Chris Please. Raise up all these on your keys, cause you get none of these at ease. As I'm out with the northbound, feel the breeze, and you know I'm just rolling down the street, smoking mango, sipping on gin and juice. Lay back, with my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking mango, sipping on gin and juice. Lay back, with my mind Diablo op de radio. Dus samen met uh, Crepto, met Got The Love. En dit keer hoor die originele remix. En daarvoor muziek van Jerome Robbins en Chris Vance met Gin and Juice, de Frey Radio Mix. CFM Zandvoort, het eerste uurtje van de Nightwalk zit er alweer op. Niet getreurd, nog een paar stukken muziek. Dan is het tijd voor de break, oftewel het nieuws en weer. En dan zijn we nog twee uur lang bij met zometeen. Vanaf 10 uur, de Global House Vibes met DJ Mauso. En straks vanaf 11 uur gaan we naar Italië met de beste van de clubs uit Italië... met DJ Cavaschelli, dus ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Voor nu nog, misschien uh, Slicer Boys met Don't Need No Money. Maar eerst die Discipline met Mastermind. En ik zeg tot zometeen na de break. 106.9. Straks meer. 4 Maar nu eerst het NOS nieuws van 10.